Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ongeveer een derde van de directeuren van woningcorporaties... verdiende vorig jaar meer dan de balken en de norm. Dat blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad... en de regionale krant De Stentor. Van de 285 directeuren in het onderzoek... kregen er 83 meer dan de norm van 193.000 euro. Sinds de zomer van 2010 mogen corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de premier... de zogenoemde balken en de norm. In de praktijk wordt die grens vooral gehanteerd bij nieuwe benoemingen. Zittende directeuren van woningcorporaties voelen er weinig voor om salaris in te leveren. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. In Nieuwsuur wees Rutte erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden wekenlang is onderhandeld om te komen tot een Paars Plus-coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei hij. Nu de PvdA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt... zijn de verschillen volgens hem alleen maar groter geworden. Bij de politie Utrecht zijn gisteravond zeven tips binnengekomen... over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden... op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen langs de A12. Eerdere tips leidden naar Duitsland... en daarom werd gisteravond op de Duitse tv aandacht besteed aan de moordzaak. In Canada zijn in de buurt van de grens met de VS opnieuw menselijke lichaamsdelen gevonden. In een koffer die in het Ontario-meer dreef zat een torso. Mogelijk is die van een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sommige lichaamsdelen van haar werden vorige maand in rivieren bij Toronto gevonden. Haar ex-vriend zit vast in verband met de moord. Het weer, vooral vandaag in het noorden bewolkt. In de rest van het land wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt zo'n 20 graden. Ook morgen vooral bewolking in het noorden.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 Ja, dat mag wel duidelijk zijn. Zo'n plaat die je maar eh, één keer per jaar kan draaien <laughs> eigenlijk. Dat heb je dan nu gehoord. Neil Diamond, uit 1979. Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels vijf uur geweest. Je bent welkom bij de Vader op Radio 1. Dit is de Nacht Klinkt Anders, het muziekprogramma van Radio 1. Eh, van het laatste uur dus begon met uh, Neil Diamond. Komend uur eh, kan je nog verwachten een track van het jongste album van Rowan Heijs. Het album heet uh, Geil. En vorige week toen heb ik daar een prijsvraag voor uitgeschreven. Want de cd, de jongste cd van Rowan die kon gewonnen worden. Ik ga in ieder geval bekendmaken wie de gelukkige winnaar is geworden. <laughs> en nou, hij komt al op zijn plaats terecht, want het is er ook nog eentje uit Limburg... die de CD heeft gewonnen. Verder kan er eh, een nieuwe CD gewonnen worden. En dat is er eentje van eh, Mark Knopfler. Privateering, dat is de titel van het jongste album van de man. En daar ga ik straks een vraag over stellen. En die vraag die kan je beantwoorden. En dan eh, kan je een aanmerking komen van die nieuwe cd van Mark Knopfler. Geen gewone cd, het is maar liefst een dubbel cd. Dat betekent dus dubbelop op genieten inderdaad van de man met zijn stem en met zijn gitaar. Deze man, daar is ook van genoten en er gaat van genoten worden. Komende avond in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Dus Omar, R&B-star uit het Verenigd Koninkrijk. Sip a glass of cold champagne wine. vacation, don't you know? Zo heet het nummer. Eh, en je kon luisteren naar eh, Omar. En Omar die treedt dan eh, vanavond op vanaf 10 uur in de North Sea Jazz Club. En dat theater, die club, die kan je vinden in Amsterdam. Vanaf 10 uur dus Omar. En dan zal hij ongetwijfeld ook dit succes zingen. There's nothing like this. Degene die Geil heeft gewonnen, dat is de jongste cd van Rowan Herzen van vorige week toen ik eh, de vraag stelde van uh, Robin Herzen. Die heeft ooit opgetreden, opgetreden in Lowlands. En welk jaar was dat? En eh, er zijn een hoop inzendingen op binnengekomen... die allemaal het juiste antwoord hadden. Maar uiteindelijk is de kaart getrokken en de winnaar is getrokken. En dat is dan Chris Schroeder. Hij is woonachtig in Geleen. Maar het leuke ervan is, hij heeft de uitzending is verwegistan geworden. Ze in Azië op dat moment. Maar goed, dus uh, toch in ieder geval eh, dat de post niet naar Azië gaat... maar naar zijn eh, woonplaats Geleen. Daar kan binnenkort de envelop in de bus vallen... met daarin de jongste cd van Rowan Geil. En dit is een van die nummers daarop. Het gaat in de weg. Een tractor die giet niet aan de kant. De aanhanger vol, gelaaien met zand stuitert op strot, de wagen in held. De aarde die steeds wat naar onder toe velt. En ik haal in, langs akkers kaal en leeg. De regenboog, het gaat hier in de wind. De mist van toen schuift door mijn biel. Het zelf niet hoe fijn hij mijn wonden hier. Voor mensen nou golven liep ik als kind. Toen als ik toch precies goed het De fiets stond al bij de hoogspanningsmast. Daar kon ik snel weg, toen had ik al haast. Een stuk op, een stuk die. Ik was over in de weg. En je kon luisteren naar Rowan nummer dat te vinden dus op de CD Geil. En je kan Rowan gaan bekijken en bewonderen. Volgende week dan is er een bijzonder festival in eh, Bakel. Tractorpulling heet dat. En dat is een demonstratie van de meest uiteenlopende soorten van tractoren. Nou, en als intermezzo kan je dan inderdaad gaan kijken... naar het optreden van uh, Rowan en Bakel. Zal dat allemaal eh, plaatsvinden geval de CD gaat dus naar Chris Schroeder en die is woonachtig in Geleen. Vanavond een optreden van de Zombies. Jawel, Rod Argent, Colin Blunstone in Leeuwarden. En dit is uit de jaren 60 van de groep Whenever You're Ready, de Zombies. this before, yeah. You're not Eh, She's Not There of eh, Time of the Season. Maar ik liet dus wat minder bekend nummer van de groep horen. The Zombies Whenever You're Ready. Met in de hoofdrollen Colin Blunstone en, Colin Blunstone en Rod Argent. En bijzondere aan de Zombies, vooral in de jaren 60, was dat eh, de band. Geen gitarist in de gelederen had. Jawel. En het was heel apart. Een band zonder gitarist. Je hoorde de Zombies dus... En wat zij brachten, dat heette dan Whenever You're Ready. Dit is Nacht in Anders, de vader op Radio 1. Britse Jacksons uit de jaren 90 is dit alweer wat je hoort. Whenever You're Ready van uh, Five Star, de naam van de band... kwamen in 1983 bij elkaar. De Jacksons als voorbeeld, want eh, ook hun vader die eh, deed het management en dat soort zaken. Whenever You're Ready dus van de Five Star Starship, <laughs> wou zeggen. Die, maar die hebben we al veel eerder gehad in eh, dit programma De Nacht Denkt Anders. Mark Napvler. daar ga ik het nu even over hebben. Die ehm, komt in het eh, voorjaar naar Nederland toe. Dan is het uh, alweer, ehm, de blaadjes zijn tegen die tijd alweer in de bomen. 12 mei, dan zal hij een optreden geven in het Sportpaleis in Antwerpen. En twee dagen later is hij in Nederland in het Ziggo Dome. Maar Mark Knapvler gaat over een aantal weken, vanaf oktober, ook toeren in de Verenigde Staten. Dat doet hij niet alleen. Hij trekt dan op met een andere grote muzikant. En ik wil van je weten wie is die muzikant. En weet jij het antwoord, dan eh, dan kan je die nieuwe cd van Mark Knopfler gaan winnen. Privateering, niet zomaar een cd, het is een dubbel cd. Dus dat betekent dubbel zoveel luisterplezier. Want er staan allemaal hele mooie dingen op... op dat nieuwe album van Mark Knopfler. Je kan het antwoord mailen naar de Nacht Klinkt Anders... via de website van de Nacht Klinkt Anders. Kan je weer komen via www.vara.nl. Een tweet sturen kan ook, hashtag Nacht En nacht spel je dan als... Eh, letter achter een cijfer eh, letter N een 7 8 nacht klinkt. Dus voor de antwoord op de vraag met wie toert Mark Knopfler vanaf oktober in de Verenigde Staten. Dit is dan zo'n vrij nummer uit dat album Privateering van Mark Knopfler. After the Beamstick, de titel daarvan. can lay a golden egg, but she still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's alright, but the harp is everything. When it's gunning for glory, a boy just won't be told. for glory, a boy just won't be told. I went up three times, but it never was for the gold. She wasn't milking anyhow. After the bead store your life's not the same. After the beanstalk, your life's not the same. Well, the hop's worth more than any fortune and fame. Oh, mama, what's the matter? still up in the morning to get behind the plow. still can't get behind the plow. After the Bean Steak. En je kan luisteren naar de stem van Mark Napfler. Een van de tracks voorkomen op Privateering, het jongste album, de jongste dubbel CD van Mark Knopfler. En nogmaals, de vraag die ik eh, gesteld heb. Het was namelijk eh, Mark Napfler die gaat uh, over maand toeren in de Verenigde Staten. Dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met een andere bekende singer-songwriter. En ik wil de naam van die singer-songwriter weten. En het antwoord kan je mede naar de nacht klinkt anders. En de mailbox kan je vinden via de website van de nacht klinkt anders. Maar dan kan je weer terechtkomen via www.vara.nl. En je kan ook tweeten, als je dat handiger vindt, naar uh, hashtag nachtklinkt. En nacht speel je dan als letter N en cijfer 8. Nacht klinkt. Een antwoord op de vraag met wie gaat Mark Knopfler de komende maanden toeren in de Verenigde Staten. Het is bijna half zes en zoals gebruikelijk op dit tijdstip op Radio 1 rond half zes kan je gaan luisteren naar drie chansons op een rijtje. Zo dadelijk hoor je Nicole Rieu. Charles Aznavour gaat een nummer zingen dat je ongetwijfeld kent in een Nederlandse versie... maar ik laat je eerst luisteren naar een nieuw talent. Ze komt uit Wallonië, Wendy Nazari. Il laisse en toi les dégâts d'une explosion. Ça te balance des éclats de noisettes. Au goût 80 mets du fluo dans tes baskets. Une pluie de main 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Elle vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon, un bohème, qui savait si bien dire je t'aime que ça en devenait bouleversant. Et leurs deux cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse, emportant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché Une enfant, une enfant de 16 ans du printemps, couchés sur le chemin. Leur cœur n'avait pas de saison et ne voulait pas de prison. Tous deux vivaient au jour le jour, ne restant jamais à la même place. Leur cœur avait besoin d'espace pour contenir un tel amour. Son présent comme son futur, c'était cet amour magnifique qui la berçait comme un cantique et perdait ses yeux dans l'azur. Une enfant, une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin Mais son amour était trop grand, trop grand pour l'âme d'une enfant. Elle ne vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde, mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes. Alors sa vie battit en retraite, et puis l'enfant connut la fin. une enfant, une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. mort. het ook ooit gezongen. Maar dan in het Engels. En dan heette het Have You Ever Been Mellow. Maar je hoorde nu de Franstalige versie. En die kwam op naam van Nicole Rieu. Ma maison au bord de l'eau. Dat werd voorafgegaan door eh, datgene wat je kent als uh, een meisje van 16 van Boudewijn de Groot. Un enfant, het origineel. Charles Asnavour, de zanger daarvan. En die werd weer gegaan door een uh, jong Waals talent van dit moment. Ogu Etis zong ze. En je kon luisteren naar de stem van eh, Wendy Nazaré. De drie chansons om een rijtje als je dat gewend bent. Zo halverwege het laatste uur van de nacht ringt anders op de donderdagochtend bij de Vader op Radio 1. Straks over een half uurtje het Radio 1-journaal. Met in ieder geval tussen half negen en negen een politiek kopstuk weer te gast. Deze keer de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie Slop. Aan de tand gevoeld door Lara Renze en Marcel Oosten. It's Like Heaven, Coldplay. En Coldplay die is eh, in het land. Vanavond zullen ze een optreden geven in eh, Den Haag. Malieveld. Daar kan je ze horen, daar kan je ze zien. En er is ook nog een voorprogramma. Een voorprogramma met eh, onder andere Marina en de Diamonds. En het concert, als je er niet bij kan zijn, je kan het ook nog volgen... want het wordt eh, vanavond vanaf uh, nu of eh, negen, als ik het goed heb, uitgezonden via 3FM. Kan je het ook meebeleven, dat optreden van Coldplay... vanavond op het Malieveld in Den Haag. Er is ook nog een ander festival in Nederland. Ik had het al eerder over Into the Great Wide Open op Vlieland... maar aan de andere kant van het land... In Maastricht, daar is dit weekend op zaterdag en zondag bruispop. En een van de namen op de affiche van Bruispop is die van Ozak Henry. Dat is een nummer van hem uit 2006. Play Politics. En je hoorde de stem van Ozark Henry... die zondagavond zou optreden op het Bruispopfestival in Maastricht. Festival dat eh, aanstaande zaterdag in de loop van de middag al zal beginnen. Bruispop dus. Nou, dan heb ik nog een paar eh, interessante televisietips eh, voor je. Laat ik eerst even beginnen met een eh, aantal films die de moeite van het bekijken waard zijn. Morgenavond, heb ik het over vrijdagavond... dan kan je op Nederland 2 vanaf 11 uur kijken naar Tersa... de verfilming van het boek van Arnon Gunberg. Om 11 uur begint dat. Nederland 2, Tersa dus zaterdagavond op Canvas... een uh, alleszins vermakelijke film onder de titel The Band's Visit. Het gaat om eh, Egyptische muzikanten die een voorstelling, een optreden zullen geven in Israël. Als ze zijn uitgestapt, dan is er niemand die hun komt ophalen. De bus vertrekt en zodoende staat er een wat uh, hachelijk <laughs> avontuur... die tot de meest komische situaties leidt. De band's Visit op het eh, Belgische canvas van 10 over 11 tot eh, ongeveer 1 uur. En dan zondagmiddag. Ja, dat is een genre dat eh, eigenlijk niet meer bestaat. De, de musicalfilm. Het wordt nauwelijks gemaakt. Maar je hebt in 1957 een film gehad... waar een heleboel mensen voor naar de bioscoop zijn gegaan. Funny Face... En in Funny Face was de hoofdrol weggelegd voor eh, Audrey Hepburn samen met Kay Thompson. On how to be On how to be loved. You gotta be happy. You gotta be happy. When you can feel bright and gay, then you'll be lovely as a holiday. On how to be charming. On how to be charming. You gotta be merry. You gotta be merry. You've only two weave a spell, and, you'll be lovely as a carousel too. I, I know you can show how it's it's all in the know-how, and, and once you know oh how the world good to you, as it should to you. On how to be lovely, how to be lovely. You gotta be jolly, you gotta be jolly. When you can be fancy free and flash a smile that folks come flocking to see. with makeup, You, you just gotta wake up and, starting to take up life delirious, nothing serious. how to be lovely, how to be love? gotta be cheery, gotta be cheery. guarantee, you don't need Oh. Dit is dus een liedje uit eh, Funny Face. Funny Face die muziek bevat van George en Ira Gershwin. Je kon luisteren naar de stemmen van Audrey Hepburn en Kay Thompson. How to be a lovely. Die film Funny Face, die musicalfilm Funny Face... die wordt uitgezonden op het Belgische 1, België 1... vanaf 5 voor 2 op de zondagmiddag. Trouwens eh, besteden daarbij de Belgen veel aandacht aan eh, filmklassiekers op de zondagmiddag. De Nederlandse televisie doet daar eh, vreemd genoeg helemaal niets aan. Terwijl dat in de buurlanden bij Engeland en België dus ook... maar ook Duitsland toch regelmatig te zien is op de televisie... de filmklassiekers. Het is zomaar een opmerking. Het, het is mij opgevallen inderdaad maar goed, kijk dus in ieder geval naar eh, België als je houdt van filmklassiekers... want dan krijg je in ieder geval de originele versies met Nederlandse ondertiteling. Nog even een ander programma waar ik je eh, opmerkzaam op wil maken. Dat is namelijk eh, zondagavond, tien voor half twaalf. Een beetje laat op de avond, maar de moeite van het bekijken waard. Even blij. Die gaat uh, Mart Smeets interviewen. En dat vanaf tien voor half twaalf op Nederland 1. Dan even het weekend passeren kom ik op dinsdagavond kwart over elf, s'avonds laat. Aandacht voor een artiest die met name in de jaren 50 heel populair was. En dan heb ik het over Harry eh, Belafonte. on your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. I say, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, it's so long since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Up, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Well, I've heard the body tunes, I've been in honky tonk saloons. I took my liquor by the vat. Oh, well, I stayed on call for a rousing ball. Home was where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir! Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Now I've courted many a girl. I've been in ports around the world, but my rambling days are done. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. And she's Angelina, Angelina. Please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, Lordy, Angelina, Angelina. Please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, je hoorde de stem van Harry Belafonte. Meer over Harry Belafonte dinsdagavond kwart over elf in het Uur van de Wolf. Een uur lang durende documentaire over dit Jamaicaanse fenomeen. De Stones, daar komt binnenkort nieuw materiaal van uit. In combinatie met oud materiaal. Hier is een van de eerste hits van de band. Origineel staat op naam van eh, Buddy Holly, maar je hoorde hier de stem van Mick Jagger. Not Fade Away, een van de allereerste hits voor de Rolling Stones. En wat ik al zei, dat is uh, nieuw materiaal van de Stones op komst. De bedoeling is namelijk, en dat zal allemaal gebeuren als ze eh, ook gaan optreden... want ze gaan immers twee optredens geven in Londen en twee optredens in... New York. Dat in het kader van het, het feit dat ze 50 jaar bestaan. Zo rond die tijd zal er ook een eh, cd uitkomen met daarop een overzicht van hun uh, oeuvre. Het zal niet het complete oeuvre zijn, want dat, is nogal wat. In ieder geval de belangrijkste en bekendste songs zullen erop staan. Aangevuld met twee nieuwe stukken. Die recentelijk zijn opgenomen toen ze weer eens met elkaar gingen oefenen. Nou, nou die twee eh, nieuwe stukken, daar kan ik nu al naar uitkijken. Ik ben heel benieuwd in ieder geval. En waar ik ook naar benieuwd ben... Dat is dat interview dat straks tussen half negen en negen hier op Radio 1 plaatsvindt met Arisop Van de ChristenUnie. Het zijn Marcel Oost en Lara Rensen die hem zullen interviewen. In het kader van de politieke kopstukken. En dat weer in het kader van de verkiezingen die er aankomen. Dat is allemaal aan het Radio 1-journaal. Zo dadelijk naar het nieuws. Mijn naam is Roel Koenens. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet van het mooie weekend, want dat is ons beloofd. Een belofte maakt schuld. <laughs> en we spreken elkaar volgende week weer. Tussen 2 en 6 voor een eh, nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Hier bij de VARA op Radio 1. Groetjes, tot volgende week.